Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Polen heeft het luchtafweersysteem dat het deze week van Duitsland had gekregen... meteen aangeboden aan Oekraïne. Volgens Polen is het Patriot-systeem daar harder nodig... om aanvallen op burgers en energiecentrales te voorkomen. Duitsland had de luchtafweer aan Polen aangeboden... na de doden die aan de Poolse oostgrens vielen... nadat daar raketten waren neergekomen. Berlijn wilde zo ook de moeizame relatie met het buurland verbeteren. Dat Polen de luchtafweer nu meteen aan Oekraïne aanbiedt... zet die relatie verder onder druk. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de campagneuitgaven van president Macron. Het onderzoek richt zich op de inzet van dure adviseurs van het Amerikaanse adviesbureau McKinsey voor de presidentsverkiezingen van 2017 en 2022. In Frankrijk gelden strenge regels voor campagnebestedingen. Presidentskandidaten mogen niet ongelimiteerd geld uitgeven. Onderzocht wordt of de uitgaven aan McKinsey, waar Macron nauwe banden mee heeft, wel zijn meegeteld. In Nunspeet heeft een vrouw een schorpioen gevonden in haar schuur. Ze zag het dier wegschieten toen ze iets wilde pakken. Het zou kunnen gaan om een Europese zwarte schorpioen... die normaal alleen in Zuid-Europa leeft. Hij is waarschijnlijk met een transport meegereisd... en zo in Nunspeet terechtgekomen. De vriend van de vrouw heeft de schorpioen gevangen... en heeft er een terrarium voor gekocht. Hij houdt het dier nu op zijn kantoor. Brazilië is het WK voetbal begonnen met een 2-0 zege op Servië. Beide doelpunten werden in de tweede helft gemaakt door Richarlison. Tien minuten voor tijd viel sterspeler Neymar uit met een enkel blessure. Het is onduidelijk hoe ernstig die is en of Neymar er maandag tegen Zwitserland weer bij is. Het weer. Vanuit het westen trekt regen over het land. Het koelt daarbij af tot een graad of 8. Overdag wisselen zon en stapel en wolken elkaar af met af en toe een bui.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 Take it slow. You know what it is right now. We ain't making kids right now. Just practicing. I don't wanna make it seem like I only think about one thing, but you know what I'm on at this time of night.